Zes uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Ruimtes dus in Nederland heeft een strafblad. NRC schrijft dat een derde van hen meer dan tien keer is veroordeeld. De krant baseert zich op onderzoek dat vandaag wordt gepresenteerd... op een symposium over motorbendes. Onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben de justitiële gegevens onderzocht... van ruim 1600 mensen die bij de politie bekend staan als leden van motorclubs. Er komen steeds meer berichten over verkrachte Rohingya-vrouwen die zijn gevlucht naar Bangladesh. Artsen van de Internationale Organisatie voor Migratie hebben tientallen vrouwen behandeld die slachtoffer waren van seksueel geweld. In de kampen in Bangladesh worden bijna een half miljoen Rohingya-vluchtelingen opgevangen die het geweld in hun thuisland Myanmar zijn ontvlucht. Het nieuwe kabinet moet als eerste aan de slag met de zorg. Dat zeggen Nederlanders in het kwartaalonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat het nieuwe kabinet de hoge zorgkosten omlaag moet brengen en de ouderenzorg moet verbeteren. Daarna worden onderwerpen als immigratie, economie en het onderwijs vaak genoemd. De Amerikaanse Senaatscommissie wil Facebook, Google en Twitter vragen stellen over Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen. Aanleiding is de bekendmaking van Facebook dat tijdens de campagnes duizenden politiek getinte advertenties zijn gespreid die door een Russisch bedrijf waren gekocht. De publieke zitting met techbedrijven is op 1 november. In het Amerikaanse nationale park Yosemite is een dode gevallen door een vallend stuk rots. Een tweede persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde bij de populaire rots El Capitan... Meerdere klimmers zagen het ongeluk in Yosemite gebeuren. De nationaliteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Het weer vanuit het zuidwesten bewolking met af en toe regen.